De voetbalclub uit Arnhem kent een teleurstellende seizoenstart... en staat na negen wedstrijden 16e in de Eredivisie. Vitesse werd aan het begin van de competitie overgenomen... door de Georgische zakenman Merab Jordania. Met het geld dat hij meebracht werden nieuwe spelers aangetrokken. Desondanks werd dit seizoen pas twee keer gewonnen. Het weer half tot zwaar bewolkt, hier en daar een bui. Vooral in het midden en zuiden ook zon. Er staat veel wind. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 bij de instorting van een appartementencomplex in aanbouw. Twee verdiepingen van het gebouw kwamen naar beneden. De gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Vermoedelijk ligt er niemand meer onder het puin... maar voor de zekerheid heeft de politie speurhonden ingezet. De bouwplaats ligt naast de Bijenkorf aan de kant van de lijnbaan. Op het moment van de instorting waren bouwvakkers bezig met het storten van beton. Waardoor het gebouw is ingestort is nog onduidelijk. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. Burgemeester Abu Taleb is bij de bouwplaats in het centrum van Rotterdam aanwezig. De politie heeft een man uit Den Bosch aangehouden die een jongen van 14 zou hebben mishandeld voor het belletje trekken. Gistermiddag belde de jongen samen met een paar vriendjes aan bij het huis van de man. De verdachte was zo kwaad over het belletje trekken dat hij de jongens achterna ging met de auto en over de voet van de 14-jarige reed. Daarna sloeg hij de jongen met een vuist op zijn oog. Het slachtoffer heeft een gekneusde voet en een blauw oog. De Sakharovprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar de Cubaanse dissident Guillermo Fariñas. De journalist Fariñas ging eerder dit jaar in hongerstaking. Hij eiste de vrijlating van 25 zieke dissidenten. Na ruim vier maanden stopte hij met zijn hongerstaking na de bekendmaking door de communistische machthebbers dat de zieke dissidenten samen met 27 anderen zouden worden vrijgelaten. De prijs van het Europarlement is vernoemd naar de Sovjet-dissident Andrei Sakharov. Vitesse heeft trainer Theo Bos ontslagen. De voetbalclub uit Arnhem kent een teleurstelling.